Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Een man die gisteravond in Rotterdam door de politie werd neergeschoten... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man oppakken omdat hij werd verdacht van het neersteken van twee mensen in een café eerder deze week. De man verzette zich tegen zijn arrestatie, waarna de politie hem neerschoot. Later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. In Amsterdam is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven. In de stad vierden Ajax-fans dat hun club opnieuw landskampioen is geworden. Op het Leidseplein werd vuurwerk afgestoken en klommen fans in lantaarnpalen. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op de voeten van Ajax-ziet Jan Vertongen. Maar de schaal bleef onbeschadigd. Vanavond wordt Ajax gehuldigd. De jongen uit Sonnenbreugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is terecht, heeft zijn vader gemeld op Twitter. 12-jarige Nayati Moetlier werd vrijdag in Kuala Lumpur ontvoerd. Het gezin Moetlier woont al meer dan tien jaar in Sonnenbreugel, maar verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Volgens Maleisische media is een aanzienlijke hoeveelheid losgeld betaald om de jongen vrij te krijgen. In Kuik is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een vrouw in Gennep. Buren van de vrouw hoorden gisteravond ruzie in haar flat en belden de politie. Hulpdiensten vonden de vrouw daar dood. Onderzoek leidde al snel tot een man in Kuik. Hij is in de cel gezet en wordt verhoord. De politie wil niets kwijt over een mogelijk motief, de toedracht en over de relatie tussen de man en de vrouw. Schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edward Munch heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een kunstwerk zoveel op bij een veiling. Wie de nieuwe eigenaar van het kunstwerk is, is niet bekendgemaakt. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Hier en daar kans op een bui.